Bij zijn aanhouding trapte hij een agent zo hard tegen zijn been dat hij viel. De agent is door ambulancepersoneel nagekeken. In de andere twee gevallen waren het omstanders die zich bemoeiden met ingrijpen van de politie. Een vrouw van 20 uit zo'n groep omstanders sloeg vrijdagnacht een agent in zijn gezicht. Een man van 25 sloeg de nacht erop een agent een bloedneus. Beiden zijn aangehouden. De ANWB Wegenwacht vraagt automobilisten alleen te bellen voor spoedeisende hulp. De wachttijd bij de wegenwacht loopt op tot twee uur. Door het winterweer melden veel automobilisten zich met auto's... die niet willen starten vanwege haperende accu's. Afgelopen dinsdag rukte de wegenwacht 6200 keer uit. Op een normale winterdag is dat zo'n 4000 keer. Als het gaat om een kapot lampje of een ander kleinigheidje... wacht dan met bellen tot maandag, al dus de ANWB. Op meerdere plekken in het land zijn mensen door het ijs gezakt vandaag. Onder meer in natuurgebied De Botsel in de provincie Utrecht gingen schaatsen door het ijs. Net als in Nieuwkoop vlakbij Alfa aan de Rijn in Zuid-Holland. Botek van de Zandschulp heeft het NK Tennis gewonnen. Hij versloeg Talon Griekspoor in twee sets. Van de Zandschulp pakte zijn derde nationale kampioenschap. Ook vorig jaar, in 2016, was hij al de beste. Hij is de 35ste op de wereldranglijst. Bij de vrouwen won Suzanne Lamens en Bibianne Schoofs ook in twee sets. Lamens was ook vorig jaar al de winnaar. Het weer vanuit het zuidwesten regen en op een koude ondergrond kan dat gladheid opleveren. En daarvoor geldt ook code oranje. Vannacht loopt de temperatuur op en dan verdwijnt de gladheid. Morgen is het dan wisselvallig en wordt het maximaal 9 graden.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 En in mijn dorpje is het romantisch. Overal lichtjes, alsof er geen energiecrisis is. En het is voor velen de mooiste tijd van het jaar. Vandaag laat ik ook de sneeuw uit de speakers komen. Warmte ook hier in de studio. Heerlijke hapjes en er heerst vrede hier. Niet waar, Benno? Zeker. Pepper, mijn weeshondje, ligt lekker te slapen op de bank, dus rust hier. Na Maria Carey gaan we door met André Hazes. Die zingt dat hij morgen thuis is om met jou kerstfeest te vieren. Dat is door Mart Hoogkamer. Die heeft een nieuw voetballied gemaakt, Mijn Oranje Hart. En dat is Mijn Oranje Hart. En dat werd helemaal in een jury op tv met vaklui beoordeeld. Welk liedje die zou zingen. En niemand had het erover dat dit wel degelijk van André was. We gaan naar Steve Wonder op deze kerstsfeerdag. En I Just Call To Say I Love You. Een lief nummer van deze jongen die op 12-jarige leeftijd eh, als ritme en blues, soul en pop en funkartiest door Motown geïntroduceerd werd als de nieuwe Ray Charles. No New to say volgende liedje moet ik denken aan eh, die geweldige... Eh, ja, wat heet die nou? Een geniale grappenmaker uit Amerika. Tommy Cooper. Die zegt op een gegeven moment... Eh, ik zat bij de tandarts in de wachtkamer. Erg, van de Titanic. <laughs> Mensen, bij eh, de Canadese zangeres Celine Dion is onlangs een zeldzame neurologische aandoening vastgesteld... waardoor ze voorlopig niet kan optreden. In een video op Instagram zegt de 54-jarige zangeres onder meer te kampen met spasmen. Ze heeft ook de ziekte met moeite met zingen. En eh, de aandoening van Dion is zogeheten stiff person syndroom... waarbij het centrale zenuwstelsel is aangetast. Dat is heel erg triest voor We gaan naar de luisteren met dat hele mooie lied uit eh, de Titanic. Celine Dion en mijn heart will go on. Chillen met Ger. Natalia Adams, die noemde zich Nat King Cole. En die komt echt uit de oudheid. Hij is al overleden in februari 1965. Amerikaanse jazzzanger, pianist en songwriter. En hij wordt over het algemeen beschouwd als een van de beste mannelijke vocale jazz- en balladvertolkers van de jaren 50 en 60.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 We gaan eh, naar nog zo'n iconische eh, artiest, Roger Clover. Die heette eigenlijk Roger David. Britse muzikant, voornamelijk bekend geworden als bassist van de hardrockband Deep Purple. Maar hij had in 1975 een enorme hit met Love Is All. En nu zich deze dag! kersttijd, lieve mensen, helemaal niet mag ontbreken... is natuurlijk Frank Sinatra, de grote zanger, de Voice. Hij is begonnen in een club in New Jersey... en toen kwam hij onder de aandacht van een trompetist... en bandleider Harry James, daar ging hij mee optreden... En toen werd hij beroemd als zanger vanaf 1940. Hij had een enorme aantrekkingskracht op tieners, zoals dat toen heette. De zogenaamde Bobby Soxers. Hij werd het eerste tiener sin, uh, eh, eh, De jaren 50 ging het bergaf met zijn carrière... maar hij maakte toen een terugkeer op het witte doek... in de film From Here to Eternity. En daarna kwam hij in verschillende films en werd hij filmster. We gaan luisteren naar het mooie Have Yourself a Merry Little Christmas.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 Here we are as in olden days, happy go shining star upon the highest bough. And have yourself a merry little Christmas now. Lammens. Oh ja, typisch Lammens. Michael en Andrew Ridgely. Dat was de groep Wham and Last Christmas. We gaan naar Mank Nelis, dat is een pseudoniem van Cornelis Pieters. Die is alweer in 1993 overleden. Deze Nederlandse zanger van een levenslied. Hij begon als bassist en werkte vaak samen met zijn zwager, de beroemde accordeonist Johnny Meyer. Een onvergetelijk duo. In de jaren 50 nam hij de artiestennaam Carlo Pietro aan en dan ging het levenslied eh, vertolken. Maar na, bij een, na een motorongeluk nabij Lyon in Frankrijk is hij in het ziekenhuis terechtgekomen. En daar kwam een medische misser. Hij was zwaar namelijk zijn tetanusprik vergeten... en toen moest uiteindelijk zijn rechterbeen worden afgezet. Vandaar de naam Mankenelis. En voor die misser heeft Mankenelis 105.000 gulden schadevergoeding gekregen. Lieve mensen, ze werd geboren als Ellie Driessen in Bandung. En toen werd ze weggegeven door haar eh, moeder aan de vuurtorenwachter List. En zo werd Lisbeth List geboren, de Nederlandse chansonnière en actrice. Ze behoorde tot de bekendste zangeressen, vooral door haar combinatie met Ramse Shaffi. En in 2017 kwam er zelfs een musical over haar leven uit. We gaan luisteren naar Heb het leven lief. van de wind en van de liefde en herkende open blik in de ogen van een vreemde. Dans met de maan, sla je armen onder sterren, ga je dromen achterna op de maat van de seizoenen heb het leven lief. Als de stormwind grond en als de lente komt en verberg je niet. Als de regen valt en als de donder knalt, zing het hoogste lied. Vlieg een vogelvlucht door de blauwe lucht, heb het leven lief. En wees niet bang verberg je niet. Als de regen valt en als de donder knalt, zing het hoogste lied. Vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht, heb het leven lief en wees niet Gooi ze maar op een hoop, lieve mensen. Bonnie Sinclair, Ronnie Tober, Siska Peters, Nico Haak, Willeke Alberti. Ja, dat was een eh, heel gelukkig kerstfeest. Een plaat die geschreven is door Peter Koelewijn. En alle zingende artiesten stonden onder de productiemaatschappij van hem Born Free onder contract. En de opname van dit nummer was een verplichting. Dat stond in hun contract. En het bevat samples van Jingle Bells. Moet je maar goed luisteren. En dan hoor je nog een vals zingende man. Dat is ome Jan. Dat was eh, de portier van Hilversum 3, zo heette de zender toen nog. En Joost de Draaier, die draaide s'avonds eh, zijn programma Joost mag niet eten. En Joost mag het weten. En ehm, die, dan zei ome Jan altijd, draai meer Dixieland, uh, Joost. En daarom mocht die ome Jan een keer een Dixieland plaatje maken. Ik zweer bij de knop van de deur. En hier zingt hij dus vals. Luister naar een heel gelukkig kerstfeest. Goud van Ger. zou ik ook willen roepen. Met al die artiesten, die hele stal van Peter Koelewijn. We gaan naar Robbie Williams. Van 1990 tot 1995 maakte hij deel uit van Take That. Toen werd hij een succesvol solozanger. In 2010 is hij nog even teruggekomen bij die boyband. Hij heeft meer dan 55 miljoen platen wereldwijd verkocht. Hij is de best verkopende Britse solo-artiest in het Verenigd Koninkrijk. We gaan luisteren naar Best Christmas Ever. Once upon a northern city where I lay my head trying to hear Saint Nick's footsteps open vanish in the haze hartstikke mooi. John Lennon, nog voor het einde van de Beatles richtte hij samen met zijn tweede vrouw Yoko Ono de Plastic Ono Band op. Hij was toen al een van de belangrijkste gezichten van de hippiebeweging. En behalve door zijn muzikale bijdrage werd John Lennon ook bekend door zijn politieke en levensbeschouwelijke stellingnamen als vredesactivist en vrijdenker in zijn muziek, zowel als lid van de Beatles met de Plastic Ono Band als soloartiest, met name met de nummers Give Peace a Chance en Happy Christmas, War is Over.